Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Vreemdelingen die terug moeten naar hun eigen land... moeten niet in een isoleercel worden gezet. Dat stelt Amnesty International in een rapport... samen met een aantal andere organisaties. Ook korte tijd in een isoleercel leidt vaak tot gezondheidsproblemen. Mensen krijgen zelfmoordneigingen, hallucinaties, woedeaanvallen... of worden depressief. De Tweede Kamer praat later deze week met staatssecretaris Steven... over de isoleercel voor vreemdelingen. Amnesty vindt dat de mogelijkheid daartoe uit de wet moet worden geschrapt. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone zou het slechtste zijn dat het land kan overkomen. Dat heeft de Griekse minister van Financiën Varoufakis gezegd. Hij zei ook dat Athene zeker de schuld kan aflossen die deze maand moet worden betaald. Griekenland moet eind maart anderhalf miljard euro terugbetalen aan het Internationaal Monetair Fonds. Dat gaat lukken volgens Varoufakis en het land houdt dan ook nog geld over in de maand april. Waarnemers zeggen dat Athene het moeilijk krijgt tegen het eind van de maand, omdat de inkomsten van de regering sterk teruglopen. Griekenland kreeg van de eurolanden vorige maand vier maanden extra om schulden terug te betalen. Waarnemers van de OVSE gaan in Oost-Oekraïne ter plekke controleren of er nog wordt gevochten. De leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk hebben telefonisch besproken hoe dat precies moet gebeuren. Details daarover zijn niet bekend. Dat er waarnemers zouden komen was al afgesproken. Ze gaan elke dag rapporteren over de wapenstilstand. Een van de leiders van de OVSE-missie heeft al gezegd dat er minder wordt gevochten en dat de spanning in het gebied is afgenomen. De wekelijks bijeenkomst van Pegida-aanhangers in Dresden is gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 100 mensen vielen een protestkamp aan van vluchtelingen en tegenstanders van Pegida. Het kamp werd dit weekend in het centrum van de stad opgericht. De Pegida-aanhangers riepen dat het kamp ontruimd moet worden en probeerden er binnen te dringen. Ook werd er geroepen dat buitenlanders het land uit moeten. De volgende gevechten en politie te paard haalden beide groepen uit elkaar. Het weer vannacht in de kustprovincies nog een bui. Het koelt af naar 1 tot 4 graden met mogelijk wat vorst aan de grond.